woon op een woning, men noemt het een kroon, maar ik zie geen enkel bewijs. Er staat aan de deur, onbewoonbaar verklaard. Voor mij blijft het toch van mij. Het huis is gebouwd in de 16e eeuw. Het staat van de ouderdom ik ben er geboren, ik ben er getrouwd. Ik woon er zo lang als ik leef. Op die afgekeurde woning, in het hartje van de Jordaan. Daarop sleet ik mijn jeugd. Had ik leef, had ik vreugd in de strijd om een eerlijk bestaan. Maar toch voel ik mij een koning, ook al vloeit er dikwijls een traan. Op jouw geduurde woning, in het hart van jouw Jordaan. Op die afgekeurde woning, in het hartje van de Jordaan daar sleet ik mijn jeugd. Had ik leef had ik vreugd, in de strijd om een eerlijk bestaan. Maar toch voel ik mij een koning, ook al vloeide er dikwijls een traan.